Want het was eh, gemaakt ergens in de periode dat we dus allemaal met onze bakkers achter de ramen moesten blijven zitten... om te kijken wat er buiten gebeurt. En het enige wat je mocht doen was boodschappen doen. Of een beetje een frisleus halen en op anderhalve meter afstand houden. Dat was een beetje het verhaal. Ehm, en toen hadden ze dus eh, dit nummer uitgebracht. Welkom bij deze Alternative FM. Geen live eh, dingen vanavond, want dat heeft eh, te maken met een fotograferende Marcus van Dam. Die is door de bevrijdingspop Haarlem gevraagd of hij daar wel het nodige wil maken op fotografiegebied. Dus ja, heel simpel gezegd, dan gaan we ook niks live doen. En eh, dat is eh, de reden dus wat, eh, dat we gewoon reguliere dingen gaan doen. vorige week hadden we dus een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Maar er zijn een aantal dingen blijven liggen. En toch zijn er ook wel nieuwe dingen die eraan komen. Ook van Noord-Hollandse kant hoor. Dus maak je je niet druk. maar we hebben toch ook materiaal van buiten de provincie... wat ook nog aandacht verdient om gedraaid te worden. En dat gaan we vanavond een beetje doen. En ehm, straks om half negen, rond half negen, gaan we praten met Cloud Cuckoo. Oftewel Jori van Gemert, want die uh, schuilt daarachter. Die heeft uh, wederom een nieuwe single uitgebracht eh, vorige week. Net een dag na onze uitzending. Geeft niks. En we hebben straks om half tien hebben we Wendy Moore in de uitzending. En dat heeft te maken met haar platendeal die ze gesloten heeft. Ehm, dat is het voordeel als je hier in het dorp woont... en een beetje op de hoogte bent van, van alle nieuws en waardigheden en wetenswaardigheden. Uh, zo kwam ik uh, pa van Wendy eh, tegen op dinsdagmiddag voor <laughs> Koningsdag. Zo lang hebben ze het al onder de pet gehad. Maar ze hebben het afgelopen weekend hebben ze het naar buiten toe gebracht. Dat Wendy getekend heeft bij Zip Records. Dus is een beetje hetzelfde label. Waar bijvoorbeeld ook Alan Clark zijn materiaal op uitbrengt. Dus dat eh, zegt al iets over misschien de aspiraties die er zijn. En eh, bovendien ehm, denk ik dat dat label wel iets... Eh, brood inziet ziet in het werk wat Wendy maakt. Want anders zou je niet tekenen, denk ik. Dus dat zeggende gaan we gewoon nu verder met nieuwe muziek. Tenminste, dit is al een tijdje uit. Maar het staat op een EP die morgen uitkomt. De dame in kwestie heet Maddie Morea. En de single die is twee weken geleden uitgebracht van die EP die morgen gaat eh, verschijnen. Bovendien moet ik er ook even bij zeggen... 7 mei, dat is eh, over twee dagen. Dus op zaterdagavond gaat zij in Bitterzoet eh, die EP dus ook presenteren. Dus dat is het verhaal. En de single, zal je niet verder langer in spanning houden, heet Monkey Mind. het is eigenlijk een beetje een mix van soul, jazz, hip-hop ja, en een vleugje misschien wel een beetje funk. Zo kun je het eigenlijk wel uh, omschrijven. Every hour A few words come up They control how I feel You are not your thoughts. Try to clear it up. It is okay. You are your soul. Balance that path that you feel. Don't let your mind take over control. Just be who you are. different abilities, emotional sounds. One million questions about crazy madness. Carry a bag of thin, crazy sadness. The body and the soul may have one goal to do what you love and bring joy above your skeleton bones. Tamagotchi Paradise heet eh, de band. Ze komen uit Amsterdam. En ze hebben eh, een tijdje terug ook nog eh, wel een beetje wat hardere muziek lopen maken. Maar goed, dit is hun nieuwe single. Ehm, in een vorige periode heb ik het over, over deze band. want toen heette ze anders. Maar tegenwoordig is het totaal laid back. En een beetje ehm, haast zomers om te horen. Als je ergens op een luie hangmat in een een of andere strandpaviljoen ligt kan je dit wel eh, hebben, denk ik. Ehm, deels komen ze uit Haarlem, deels komen ze uit Amsterdam. En ehm, de band eh, bestaat dus uit drie mensen. Uh, hun debuutsingle hebben ze vorig jaar uitgebracht, Live a Lie. En dit is de nieuwe Woman from the Start. Eh, dat is eh, eigenlijk in het kort even over deze band. Ehm, over nieuw materiaal gesproken. Vorige week eh, kwamen ze daarmee naar buiten. deze Emmy. En Emmy heeft haar opleiding gedaan aan het conservatorium in Haarlem. En dit is haar laatste single. En dat nummer dat heet Craving You. dream of you. I'm feeling home everywhere, cause I'm always on the road. been wandering around the globe as far as I can tell, no side effects premises I love to stay, but anyhow I'm free to go. There's no place in the world I will protect. Life's too short for misery. I only stop for happiness. Whenever it gets hard, I disconnect. Feeling home everywhere, cause I'm always on the road. And I'll never leave my soul in any place. exhausting race I can in which I get you what I need. Don't have to rent a moving van instead. I'm not controlled by vanity. I'm satisfied with nothingness. My legacy is little when I'm dead. I've got something delicate. It's precious. I'm in need of it. I'll take my music with me in my head. komen uit het oosten des lands. Hoewel eh, er is er ook één ergens een beetje verstopt... die iets met Rotterdam eh, te maken heeft. Dat kreeg ik eh, van de week mee. De Same heet de band. En ze komen uit Doetinchem, want daar huizen ze. En dit is de single die ze net hebben uitgebracht. Vorige week hebben ze hem voor het eerst uitgebracht. Home Everywhere, maar ja... Je zou hem haast willen draaien, maar dan heb je ineens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dan eh, kan het eh, niet. Hoewel, ik heb eh, eigenlijk de hand ermee gelicht. Door bijvoorbeeld helemaal aan het eind Elephant nog ergens ertussendoor te stoppen. Die komen toch echt niet uit Noord-Holland. Maar goed, Emmy is dat wel. met Craving You, dat is haar nieuwe single. En zij ehm, staat onder meer in Hedon Zwolle. Dat gebeurt volgende week. Dus dan kun je er aan schouwen. Ehm, over nieuw materiaal gesproken, dat is ook alweer een tijdje uit. Ooit uh, ze in Amsterdam, maar tegenwoordig is dat eh, helemaal niet meer het eh, geval. Maar het is een dame die ik ken uit het verleden, maar ze maakt puikenmuziek. En dat is ook met deze nieuwe single het geval. Tenminste, haar laatste single die ze heeft uitgebracht. Down the Road van Ghana. old friend. I'll see you down the road. Farewell, my old man. It's time to let go. You gave all you had. Now you can take your time. If you stretch out your the shore to eat. got too deep, it got dangerous. I knew it could last, but I left with the break of day. I never saw Shelley again, though I heard she got married to her best friend. It must have been for the best. Eh, springt een gat in de lucht. Deze Oliver Pesch. En hij mag meedoen aan de popronde van 2022. Ehm, hij komt uit Tilburg. Ehm, van de week uh, hing er iets eh, van Revenge Records in mijn, in mijn messenger. En die zei... Dat is Marloes Hogedoorn. Ja, dat, dat, dat, is, dat ken ik al een tijdje. Maar goed, die zei van... Oh, er eens even naar luisteren. Nou ja, dat wil ik wel. En op een gegeven moment denk ik... Ja, dat is wel bruikbaar voor dit programma. En bovendien, deze Oliver Pesch mag dus eh, het, eh, in, de komende popronde plaatsnemen. Zijn er nog meer hoor, overigens. Ehm, zo dadelijk eh, komen we er nog wel even op terug. Van een aantal ehm, acts die mee mogen doen in die popronde. En ik kan je al verklappen, er zat er ook één bij. Die in de voorronde van de Robben Akda Award zat. En die eigenlijk ja, helemaal niet ehm, in de finale is terechtgekomen. uit de eerste voorronde. En die is ook uitverkozen. Maar die hoor je zo. Ehm, eerst even iets anders. Daarvoor hoorde je trouwens Ganna met eh, Down the Road. En Ganna is eh, een van de, eh, de, de, mensen die op dit moment bezig is... een soort van theatertournee te doen... over ehm, de songs from Leonard... maar dan bekeken door, door de damesogen... ogen. En ik weet niet of dat helemaal precies met covers is of met eigen materiaal. Maar ik weet wel dat eh, eh, Down the Road een eigen nummer is. En die heeft ze al een week of wat uit. Ehm, over nieuw materiaal gesproken, ook vorige week uitgekomen. En dat is Carmine Calls. En ik heb er wel eens eerder hier in eh, de, de uitzendingen gehad. En dat had toen te maken met een crowdfunding project. Nou weet ik ook niet precies of dit daarmee te maken heeft. Maar goed, we draaien hem wel. Want Blame Marcel. go high, just keep the faith. Go. You just een van de deelnemers. Deze Bonaniki uh, aan de Robakda wordt. En hij is uitverkoren om mee te mogen doen in die popronde van 2022. zijn naam eh, viel daar, daarop. Eh, er zijn er nog een paar hoor, die hier uit Noord-Holland. Sterker nog, we hebben er zelfs één hier gehad. Sven Ros staat ook op het lijstje. Dus die, is, ehm, ook, die mag ook meedoen. Shameless zie ik er ook op staan. die hebben we wel eens hier laten horen in het in dit eh, programma. Dus eh, wat dat er gaat, eh, helemaal goed. Maar er zit er nog één in die mee mag doen. En die was ook helemaal buiten de zinnen dat ze erbij mocht zitten. Dus de dame Eva van Leeuwen. Dat zeg je niet zoveel, maar onder Singa moet het wel wat bekender in de oren klinken. Ook zij mag meedoen aan de popronde van 2022. En dit komt van de EP Resonate, Forget. keep losing you. I'm selfless, careless, focused on the truth. Why do I keep loving you when it's only slowly fucking up my mood? Misguided by your words for way too long. How could I not know what was going on? Why do I keep losing you? Keep losing you, you, you. ever wanted, worth more than your regrets. Is she all you ever wanted? to deserve these crazy ego tripping games? What did I say to you? Too cold hearted, lie to me every day. Misguided by your words for way too long. How could I not know what was going on? What did I do to you? Do to you? you when I finally understood without a doubt it was too late. I never needed savior, fall for you anyway. I need some time to breathe. I'll be focusing on me about us. Forget about trust. Forget about my God, I listen to grace. Testing the water, I do it for days. You are the constant, come back now. Maybe you're hidden band heet eh, Lights on the Lake. En ze komen uit eh, Den Haag volgende week. Mogen we hem draaien, de, de nieuwe single Dumble eh, and Fall. Die heb ik al wel, maar ja, dat is een beetje nog te vroeg. En bovendien zit er ook nog misschien een telefoongesprek daarbij in. Met een van de twee bandleden die deze band rijk is. dit is een al wat oudere single. bovendien geldt dat ook voor het werk van Singa. dat is niet echt een single, volgens mij. Maar hij staat wel op een EP Resonate... die ze eerder dit jaar heeft eh, uitgebracht. En zij is uitverkoren om mee te mogen doen in de popronde van 2022. Want eh, gisteren en eergisteren geloof ik eh, is dat allemaal een beetje bekendgemaakt bij ons. En dan zeg ik even met onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland... staat het een en ander op wat de Noord-Hollandse bijdrage betreft... Maar je kunt ook op de website van Popronde bekijken eh, wie allemaal eh, daarin eh, zitten. Want ja, Noord-Hollandse dingen draaien we wel van de mensen die daarna meedoen. Maar er zitten er ook een aantal bij die buiten deze provincie zitten en die we ook draaien. Dus dat zegt al heel wat. Ehm, ook van de week werd er, werd er weer een mailtje gestuurd. of beter gezegd een persoonlijk bericht. En gezegd van joh, um, ik heb nog een EP in de aanbieding. Nou ja, aanbieding. Eh, in ieder geval, er is iemand die een EP heeft uitgebracht. Zij maakt onderdeel uit van de Lost Noise. Bij een aantal mensen gaat er dus nu wel een, lampje branden. En uh, ze heet Natasha Tamarit de Reus in het echt. Maar onder Tasha heeft zij een, een, een EP uitgebracht. New Sunrise. En ik moet je zeggen, ik heb daar even wat eh, dingen van af zitten luisteren. En daar zitten toch hele mooie dingen tussen. Zoals bijvoorbeeld dit nummer Dreamer. uitgebracht, deze nieuwe single van Elena May. En het eh, moet een onderdeel worden van de Velvet Beaks. Eh, de single heet eh, Potential Child. daarvoor hoorde je trouwens Dreamer. Dat is een nummer van Tasja met t a z j a En dan vind je het ook ergens op de sociale netwerken. Dus dat is, is, het verhaal. En we sluiten af met een, een single uit Leiden. Of in ieder geval uit Zuid-Holland. En dat is Low Frequencies. Dat eh, laatste single wat ze hebben uitgebracht... die hebben ze geloof ik een eh, week of twee geleden uitgebracht.